Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Brits... De bom ging maar deels af en raakte 30 mensen gewond. Volgens de politie hadden er tientallen doden kunnen vallen... als de zelfgemaakte bom volledig was ontploft. Na een vechtpartij in een AZC in Hogeveen... heeft de politie vier bewoners opgepakt. De vier mannen zijn tussen de 22 en 29 jaar. Ze kregen ruzie met elkaar en gingen op de vuist. Daarbij gebruikten ze ook steekwapens. De mannen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In een café in Duitsland heeft een man van 62 twee mannen doodgeschoten. Twee vrouwen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De schutter ging er vandoor, maar kon vrij snel worden opgepakt. In zijn huis zijn een wapen en munitie gevonden. Waarom hij het vuur opende op de cafégasten is niet duidelijk. De leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft nog een laatste kans om het legeroffensief tegen de Rohingya te stoppen. Dat zegt VN-secretaris-generaal Guterres in een interview met de BBC. Hij wil dat ze een oproep doet om het geweld te staken, anders loopt het volgens hem definitief uit de hand. De afgelopen weken zijn 400.000 Rohingya gevlucht naar Bangladesh. Myanmar zegt dat het optreedt tegen het geweld van de Rohingya, maar volgens de VN is er sprake van een etnische zuivering. In Luiksgestel in Brabant is vanochtend de bewoner van een huis zwaar gewond geraakt toen een auto zijn woning binnenreed. De bewoner lag te slapen beneden en kwam onder de auto terecht. De twee inzittenden van de auto, een man en een vrouw, hadden beide gedronken. Ze zijn opgepakt. Het weer, op veel plekken nog zon, maar langzaam ook meer bewolking en buien met kans op onweer. Lokaal kan veel regen vallen. Het is een graad of 15. Morgen wordt het opnieuw wisselvallig. Dit was het en...